Twee uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Steeds minder studenten krijgen een vergoeding voor hun stage. In 2013 kreeg ruim 1 op de 5 studenten niet betaald voor zijn werkzaamheden. Dat blijkt uit de jaarlijkse nationale stagemonitor van een commercieel stagebemiddelingsbureau. Het is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Ook het bedrag dat studenten maandelijks krijgen is gedaald. Ze krijgen gemiddeld 265 euro. Dat is zo'n 15 euro minder dan het jaar ervoor. In India is Narendra Modi officieel door zijn partij, de BJP, voorgedragen als premier. Zijn regering gaat maandag aan de slag op de dag dat hij formeel wordt beëdigd. Partijvoorzitter Singh sprak van een historische dag, omdat nu voor het eerst een oppositiepartij de absolute meerderheid heeft veroverd in India. Een emotionele Modi bedankte zijn aanhang in zijn eerste toespraak. Hij zei dat het een bewijs is van de kracht van India dat iemand die in armoede is opgegroeid premier van het land kan worden. Voor hij de politiek inging verkocht Modi thee op treinstations. Een school in Hoogvliet die niet wilde meewerken aan het RTL-programma over pesten is vannacht beklad. Op de muren van het Einstein Lyceum staat onder meer NSB'ers gekalkt. Op de school was gefilmd voor het programma Project P. Maar de directie wilde niet meewerken en stapte naar de rechter. En die stelde de school vorige week in het gelijk. In de buurt van Moskou zijn een passagierstrein en een goederentrein op elkaar gebotst. Er zijn zeker vier doden gevallen en ook zijn er tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde toen een paar wagons van de goederentrein uit de rails liepen. De trein kantelde en kwam tegen de passagierstrein terecht. Het weer, periode met zon, maar ook wat bewolking. Het is 25 tot 27 graden. In de namiddag en avond kans op stevige onweersbuien. Morgen opnieuw warm, met later op de dag opnieuw kans op buien.